Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste straffen voor de rellen de afgelopen dagen zijn al uitgedeeld. Dat zijn ook gelijk gevangenisstraffen. Een jongen van 19 die maandag in Den Haag een steen naar de politie gooide... moet van de rechter twee maanden de cel in. Om duidelijk te maken dat dit gedrag niet kan worden getolereerd. En ik vind ook dat u dat gelijk moet uitzitten. En er zijn ook straffen voor jonge mannen uit Goes die oproepen om te gaan rellen doorstuurden. Onder meer via Snapchat. En ook die gaan de gevangenis in. De straffen variëren van een paar dagen tot twee weken en er komt ook nog een taakstraf bij. Opvallend is dat er in Goes geen rellen zijn geweest. En in de Tweede Kamer ging het ook over de rellen van de afgelopen dagen. De PVV had dat debat aangevraagd. Geert Wilders wil namelijk dat het leger de politie komt helpen. Dat is nu niet nodig, zegt premier Rutte. Maar op dit moment eh, is gewoon de conclusie van de politie, eh, maar ook eh, van de burgemeesters... dat zoals we het nu met elkaar doen, de politie die zaak goed onder controle kan houden. Volgens Rutte wordt een deel van het leger trouwens nu ook al ingezet, de marechaussee. En in de toekomst kan Defensie ook nog helpen met bijvoorbeeld het afzetten van straten, zegt hij. Amsterdam Centraal wordt de komende jaren flink verbouwd... zodat reizigers over tien jaar op veel meer trajecten om de 10 minuten een trein kunnen pakken. Er worden onder meer bruggen vervangen en sporen en trappen verbreed. En een stel uit het Amerikaanse plaatsje deel heeft hun hond heel lang geknuffeld. Na een tornado is hun huis helemaal verwoest. Maar hond Smokey is levend teruggevonden onder het puin. Smokey, come on buddy. Come on boy. Come on buddy, it's alright. It's okay. De viervoeter zat urenlang onder het puin, maar met hulp van de buren wist het stel de hond Smokey dus te redden. Het dier heeft een schrammetje op zijn neus, maar verder gaat het goed met hem. En het weer nog. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen is er flink wat regen. In het noordoosten misschien ook weer wat natte sneeuw. Er zijn grote temperatuursverschillen. Het wordt 2 graden in Groningen tot plaatselijk 12 graden in Zeeland. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gebeurde een ongeluk in de Koentunnel in de A10, ring west richting Zaanstad. Die tunnel is nu dicht. Eh, de afsluiting is al vanaf Landsmeer. Verkeer kan beter omrijden via de tunnel en de A10, ring zuid. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk richting uh, eh, Knopend Amstel. Tussen Osdorp en Knopend Amstel nog 5 kilometer met een kwartier vertraging.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 In totaal zijn nu ruim 185.000 Nederlanders gevaccineerd. Dat meldt het RIVM. De GGD's zijn nu aan het vaccineren, de verpleeghuismedewerkers en huisartsen. Er komt een speciaal fonds voor bedrijven die schade hebben geleden door de rellen van afgelopen dagen. Dat heeft minister Grapperhaus toegezegd in het Tweede Kamerdebat over de rellen. Inzet van het leger, zoals de PVV voorstelde, wordt nu niet overwogen. En de Franse regering erkent dat de situatie in het land niet voldoende is verbeterd door de avondklok. In Frankrijk geldt die al sinds half december vanaf 8 uur s avonds en in sommige departementen sinds januari vanaf 6 uur. Een woordvoerder van de regering noemt nu het effect van de avondklok beperkt. Het weer, vannacht en morgen regen, in het noordoosten ook natte sneeuw.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 Just a little bit more love, just a little bit more. on ski. when you will forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love. Just a little bit more.